Twee uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Zoals aangekondigd heeft het Openbaar Ministerie de verdenking tegen Willem Holleder uitgebreid. Hij zat volgens het OM achter de mislukte moord op crimineel John Mierenmet in 2002. Holleder werd in de strafzak al verdacht van vijf moorden, naast de moord op Mierenmet in 2005. Ook die op de criminele Houtman, Van de Bijl en Van Hout en op vastgoedmagnaat Enstra. Het Duitse parlement heeft ingestemd met de inzet van maximaal 1200 Duitse militairen in de strijd tegen IS in Syrië. Het zijn geen grondtroepen, maar vooral militairen die patrouillevluchten gaan ondersteunen. Er wordt ook een fregat ingezet. De militairen blijven in principe tot eind 2016. De instemming van de Bondsdag was al verwacht. De Duitse regering had het besluit eerder deze week genomen. En de operatie tegen IS kan de grootste naoorlogse militaire missie van Duitsland in het buitenland worden. Banken hebben opnieuw fouten gemaakt bij klanten met rentederivaten. Dat blijkt uit de manier waarop ze duizenden dossiers over de riskante renteproducten hebben beoordeeld. Ze moesten vaststellen of klanten recht hadden op compensatie en volgens de toezichthouder AFM zijn daarbij fouten gemaakt. De banken moeten nu een aanzienlijk aantal dossiers opnieuw bekijken en daarbij meer letten op het klantbelang, zegt de toezichthouder. Het gaat erbij vooral om klanten uit het midden- en kleinbedrijf. Het OM zegt dat het successen boekt in de strijd tegen drugsbendes in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Sinds oktober vorig jaar zijn meer dan 300 mensen opgepakt. Ook zijn er veel wapens in beslag genomen. Belangrijke drugsnetwerken zijn verstoord en er wordt veel minder drugsafval in de natuur gedumpt. Alle particuliere schuldeisers van de DSB-bank krijgen hun geld volledig terug. Het gaat onder meer om klanten met spaartegoeden boven de 100.000 euro. Ze hadden al driekwart van hun geld teruggekregen. De rest, zo'n 90 miljoen, komt nu ook terug dankzij rente en aflossing die DSB krijgt uit nog lopende leningen, zeggen de curatoren. DSB van Dirk Scheringa ging in 2009 failliet. Het weer op steeds meer plaatsen zon, vanmiddag ook wat stapelwolken, blijft overal droog en het wordt maximaal 12 graden. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files na ongelukken op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Sliedrecht 11 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht, de vertraging ongeveer een half uur. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer. De hoofdrijbaan is nog altijd afgesloten.